Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Voor het eerst in Lars Boom op minder dan 10 kilometer van de finish weg uit een kopgroep en werd niet meer bijgehaald. Pieter Wening was in 2005 de laatste Nederlander die een toeretappe won. In het algemeen klassement deed Gerrit Nibali goede zaken en liep verder uit op al zijn concurrenten. De winnaar van vorig jaar, de bid Chris Froome, stapte na een aantal valpartijen af. De Franse regering heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om potentiële Syriëgangers tegen te houden en om radicalisering via internet te voorkomen. Mensen die wie een verdenking rust dat ze naar Syrië willen gaan kunnen straks een tijdelijk uitreisverbod krijgen. Het Franse verbod geldt een half jaar. In Die periode kunnen paspoorten worden ingenomen of ongeldig worden verklaard. De A9 is bij Amstelveen in oostelijke richting dicht na een dodelijk ongeluk. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een voetganger die de snelweg overstak. slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen en overleed ter plekke. In verband met sporenonderzoek zijn alle rijstroken in oostelijke richting afgesloten. dit waarschijnlijk tot na de avondspits. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft bekendgemaakt dat koningin Maxima vanavond tijdens de halve finale voor Oranje is. Ook al komt ze oorspronkelijk uit Argentinië. De RVD schrijft dat de koning en koningin uiteraard supporters van het Nederlands elftal zijn. Koningin Maxima is een Nederlandse en is dus voor Nederland, dat is de RVD. Die wil niet zeggen waar de koning en koningin de wedstrijd Nederland-Argentinië vanavond kijken. Het weer. In het midden en zuiden bevolkt en regenachtig. In het noorden en noordwesten een paar buien, maar ook geregeld droog en opklaringen. Morgen en vrijdag meer zon. Het wordt dan zo'n 25 graden. Dit was het. En... Dit is John Sohoka van de ANWB. Ondanks de vakantie in de regio Noord is het een drukke avondspits. In totaal 165 kilometer file. De wat langere files in de Randstad staan op de A4 in de richting Amsterdam. Tussen Knopend Hoek en Knopend meer 8 kilometer. De A9 richting Amstelveen is dicht bij Amstelveen door een ernstig ongeluk. politie is bezig met een technisch onderzoek. De weg blijft dicht tot half acht vanavond. Er staat 5 kilometer file tussen Knopend Raasdorp en Amstelveen. Daar staan ook lange files op de ring Amsterdam. A10 West richting Den Haag en de A10 Zuid richting Amersfoort. Verkeer op, vanuit Alkmaar op de A9 kan het beste bij knooppunt Raastop omrijden via A10 Noord. Wel staat voor de aansluiting A10 3 kilometer file. Op de A13 richting Den Haag staat 7 kilometer bij Delft. En richting Rotterdam bij Delft-Noord 4 kilometer. En verderop 4 kilometer van het Kleinpolderplein. A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Sliedrecht-West 4 kilometer. Dat is een auto, een vrachtwagen stilgevallen. Blokkeert daar één rijstok. Op de A16 richting Rotterdam bij knooppunt en Bresseplein 4 kilometer op de parallelrijbaan. En op de A20 richting Gouda tussen Spaanse polder en Terbrechtseplein 6 kilometer. En verderop staat nog eens een keertje 5 kilometer bij Moordrecht.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 She slaps my knee, says, Boy, why you smiling? Doing my best, so hard to hide it, I know what's up. So I just shoot her away. sun goes down harte welkom bij dit tussen alle voetbalwedstrijden doorgemaakte programma. In het eerste uur onder meer aandacht voor het album en de act van de maand. Vorige week waren we de Eagles in Duitsland, vandaar dat ik New Kid in Town nog maar eens langs laat komen. In het tweede uur hoor je een cover van deze song. Ook aandacht voor een blokje country uit eigen land in dit eerste uur.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 Well, I dollars on a scratch off ticket so I bucks, and that was just right. So I bought a six pack and a bag of ice. You know, even if our ship came in. and by. album Trouble and Love volgt op een periode waarin Mary Gauthier een aantal persoonlijke vrienden verloor. En ook nog eens haar relatie op de klippen zag lopen. Het zal dan ook niemand verbazen dat Trouble and Love een behoorlijk donkere plaat is. En behoorlijk donker is een understatement. Nu staat Mary Gauthier sowieso niet bekend om vrolijke meezingers en ook op haar vorige platen kwam de Amerikaanse singer-songwriter al het best tot haar recht wanneer je het leed met bakken van haar songs kon afscheppen. Mijn favoriete song is Oh Soul. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Black clouds blowing across a blustery sky across a blustery sky. South of Highway 7, all alone and crying, oh, so I sold you It is. Johnson's grave. Pray my soul back to me. Oh, soul, I soul. Earth levert de Australische zanger Rod Dowsett een puikalbum af. Een van de mooiste songs op dit album is Tradies Song. got myself an apprenticeship at 15 years of age. And everybody kept telling me just had to get a trade. So I got myself a nail bag, got a hammer and a sword. Got a Horton Kingswood panel van, got my name written on the door. Now dig out all your footings, a rhythmatic and a spade. Fill them all up with concrete, piece of bricks get laid. And I put down hard barriers, our joists, I lay your floor. Yeah, to stand that hard timber frame, put socket on your walls. Now cut your hips and rock a nail on your baseboard, and I'd line your eaves, fit windows, and I'd hinge and swing your doors, and I'd fit out your new kitchen, put lino on your floor. You with some architraves and skirting on 10 mil plasterboard. Took up myself an apprenticeship at 15 years of age, and everybody kept telling me just had to get a trade. So I got myself a nail bag, I got a hammer and a saw. Got a old Kingswood panel van, got my name written on the door. percentage rises and your trades. I'd cut and build your steps, put a string line on your boundary, and I'd put up your back fence. And I'd sit down and have smoke, oh yeah, with Gordon Ray and Legs. I'd have a cup of tea and a piece of cake and a couple of cigarettes. I'd set and file my handsaw teeth, I'd sharpen my hand plane. I'd reglaze and fit sash cord to your timber window frame with a tenon, or am I to cut at 45 degrees. And with some PVA and panel pins, it fits just perfectly. So I got myself an apprenticeship at 15 years of age. And everybody kept telling me just had to get a trade. So I got myself a nail bag, got a hammer and a saw. Got a hole good panel van, got my name written on the door. So I got myself an apprenticeship at 15 years of age. And everybody kept telling me just had to get a trade. I Believe in Country Music is de titel van een door South Mountain uitgebracht album van enkele jaren geleden.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 I can't hang around him anymore. Cause I can't hang around here anymore. Baby, may I say just one little thing? Would you like to see me two step waltz and swing? I Crossroads. Vorige week waren de Eagles in Duitsland. South Mountain is gevraagd voor hen te openen. Helaas kon dit vanwege andere verplichtingen geen doorgang vinden. We gaan naar New Kid in Town luisteren. In het tweede uur horen we een cover van deze song. het blokje uit eigen land vandaag aandacht voor de uit Groningen afkomstige formatie Sidewinder met I've Got My Baby On My Mind. Amber Joanne vertolkt I Understand en Eddie G brengt zijn eigen compositie I Need You ten gehore. Crossroads. I feel a chill inside of me I never felt before. It's like a new discovery, a world I never known before. I dream of reaching for the stars. But now my voice has changed and I can start. It's all. Sommigen vinden dit nu al een van de beste singles van 2014. All Alright, vertolkt door de Zack Brown Band, is eind april uitgebracht. not to realize all the lies at the time, but the truth will find you. Storm is gonna come, gonna wash you away like Sodom and Gomorrah. And there's no good reason why we can't move on. I lay my heart on these tracks. Your train comes along, and it was all alright. Now it's all. werd zoals gezegd opgenomen in Nashville, waar Mary Gauthier een beroep kon doen op een aantal geweldige muzikanten. Deze muzikanten zetten een intiem en stemmig bandgeluid neer dat live werd opgenomen en waarin de weemoedige vocalen van Mary Gauthier uitstekend gedijen. In dit hecht en meeslepend klinkend geluid valt vooral het prachtige gitaarwerk op... Gitaarwerk dat overigens alleen maar mooier wordt wanneer aan het eind van de plaat ook nog eens gitaarlegende Dwayne Eddy opduikt voor een bijdrage, maar daarover een andere keer meer. Het pijnlijk persoonlijke beginnummer When a Woman Goes Cold gaat over het vaststellen dat een vele jaren durende liefdesrelatie geen vonken meer heeft en het besef komt dat er beter aan een zo weinig kwetsend mogelijk einde wordt gedacht. Gene Watson's Farewell Party, gebracht in bluegrass-stijl, zorgt voor een passend slot van dit eerste uur.